Kees Groot met het NOS-journaal. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry is bezorgd over de uitbreiding van het Russische kernwapenarsenaal. President Poetin kondigde vandaag aan dat zijn land nog dit jaar meer dan 40 nieuwe lange afstandsraketten krijgt. Ze zijn volgens hem onzichtbaar voor welk raketschild dan ook. NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg beschuldigt Poetin van het dreigen met een nucleaire oorlog. Volgens hem is de oorlogstaal van Poetin een van de redenen dat de NAVO de paraatheid verhoogt. De marechaussee controleert vanaf vandaag intensiever aan de grens in havens, op stations en parkeerplaatsen. De controles moeten voorkomen dat vluchtelingen zich in vrachtwagens verstoppen om de overtocht naar Engeland te maken. Dat komt de laatste tijd vaker voor. Op parkeerplaatsen wordt gekeken of vluchtelingen niet in de vrachtwagen kruipen als de chauffeur zijn verplichte acht uur rusttijd heeft. Chris Evans wordt de nieuwe presentator van het populaire BBC-autoprogramma Top Gear. Hij vervangt Jeremy Clarkson, die moest vertrekken nadat hij een producer had mishandeld. De 49-jarige Evans is nu nog radiopresentator. Hij is razend enthousiast en zegt er alles aan te doen om het programma verder te brengen. Het ontslag van Clarkson leidde tot ophef onder zijn vele fans. De twee andere presentatoren van Top Gear waren solidair met hem en stapten op. De FBI is een onderzoek begonnen naar de St. Louis Cardinals, een van de topploegen in het Amerikaanse honkbal. Volgens de New York Times zouden medewerkers van de club hebben ingebroken op het computernetwerk van een concurrent, de Houston Astros. Daarbij zouden, zou spelersinformatie zijn gestolen. Het is voor het eerst dat een sportteam wordt verdacht van een computerinbraak.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 Behalve Auko Beuving, die uh, excuseert zich... want die is lekker op vakantie, dat doet hij natuurlijk geweldig goed. En laat ons hier in een uh, bewolkt Zandvoort zitten. En in de studio zonder zonnetje. Ja, we hebben een hoogtezon meegenomen. Peter de Boer heeft een hoogtezon voor ons meegenomen. En die staat in de keuken. En daar kunnen we straks massaal eh, onder. Ook leuk is het, eh, luisteraars, om een, een brief te krijgen van een, van een jazzzangeres. Hoewel ze al overleden is. Dus dat is uit de geestenwereld dan, zeg ik maar, hè. van eh, Pim Jacobs en natuurlijk eh, Rita Reis. I'm gonna sit right down and write myself the platter. luisteraars eh, Rita Rijs en Pim Jacobs natuurlijk. Uh, eh, Sjaak op bas. Nou, u kent ze allemaal, oude, vertrouwde muzikanten in Nederland. Eh, al onbekend. En inmiddels aangeschoven. enige bestuursleden zie ik staan. Rob Harms. Rob. Goedemorgen, Charol. Wat gezellig. En goedemorgen, Fred en de rest van het team. De allerlaatste uitzending voor Fred. Daar zijn we voor hier. Ja. 22 jaar, Fred. 22 jaar lang bij de omroep betrokken. En ook eh, nauw betrokken, niet alleen als uh, programmamaker... maar ook achter de schermen. En dan eh, met name uiteraard bij het jazzprogramma op de zondagmorgen. We hebben genoten van jouw muziek en, je geweldige inzet. En we zullen je zeker gaan missen en je blijft altijd welkom. Nou, dat is heel, dat is heel mooi. Applaus voor die man, toch? <laughs> wat Als... Oh, ja, ja, ja, ja, ja, kom erbij. Uh, luisteraars, u, u, kent haar van Zandvoort Lunch. U kent haar van Zandvoort Lunch. Maar u kent haar niet alleen van Zandvoort Lunch. U kent haar eigenlijk van heel veel programma's bij, uh, bij ZFM. En, want zij verzorgt ook de redactie voor een hoop programma's. Ze presenteert af en toe. U, u hoort het regionale nieuws dankzij haar. bijna dagelijks tussen ja, eh, half één en kwart voor Hallo één. Charles, het gaat om Fred hoor. Ja, <laughs> ik, mag je toch wel, ik, mag je toch wel, ik, ik, mag je toch wel een beetje aankondigen. Een beetje aankondigen. Ja, als weten de luisteraars niet, weten de luisteraars niet wie je bent. Dames en heren, eh, eh, zet uw schrap voor Dolly Tempierik. <laughs> nou Fred, ook ik ga je een kleine, kleine speech ga ik hier houden. Een beetje toespraak voor je. Ik hoor net een, eh, een heel klein foutje eigenlijk, hè, als ik het goed begrepen heb. Want je bent even helemaal teruggedoken in het verleden. En feitelijk ben je hier al 23,5 jaar aan bezig. Oh, hmm. En um, dus nou heel jammer dat je het niet nog even hebt volgehouden. Want met 25 jaar had je natuurlijk in aanmerking gekomen voor het Gouden Horloge. Nou, dat hebben we niet gered. Eh, nou ja, zoals Rob al zei, eh, we vinden het enorm jammer dat je gaat. We begrijpen het natuurlijk wel, want eh, je vrouw en jij zijn ontzettend actief bij allerlei dingen. En op een gegeven moment moet je natuurlijk kiezen. En je hebt inmiddels een heel mooi team van presentatoren en jazzliefhebbers gevormd... die het stokje van je over gaan nemen. Dus ik denk ook dat je dat in vol vertrouwen kan doen. Hè, als we het zo op de zondagochtend beluisteren. Ze prachtige programma's van allemaal... Eh, toch vinden we het jammer dat je gaat. En we willen je enorm bedanken. En we hebben heel origineel een prachtige bos bloemen voor je. In de kleuren. Precies, jij hebt hem meteen door, dat hoopte ik al. <laughs> En eh, ik ben heel erg in de weer geweest om een mooie fles wijn voor je uit te zoeken. Dus eh, ga deze week nog even lekker van de bosbloemen genieten. En denk aan ons en kies een hele mooie avond uit om dat mooie wijntje op te soeperen en aan ons te denken. Dat ga ik zeker doen. Goed zo. Hartelijk bedankt, Fred, voor alles. Een klein woordje ook voor eh, de bestuursleden. Eh, want het is natuurlijk zo dat al die jaren lang... Eh, alles toch behoorlijk goed gefaciliteerd heeft plaats kunnen vinden. Eerst in de Watertoren en daarna natuurlijk op het plein... en nu in deze prachtige locatie hier... En dat is echt ook een eh, bedankje waard voor degenen die je eh, mogelijk hebben gemaakt dat we hier terecht zijn gekomen. Het bestuur en ook de programma-leiding met name ook. Ik wil ze allemaal hartelijk dank voor al die jaren ondersteuning die we hebben gekregen. En dat is best een applaus waard, want dat zijn de stille krachten. Nou, we zijn, we zijn helemaal in een sentimental mood. Maar dat komt goed uit, want Duke Ellington is dat ook. En eh, die gaat ons eh, verrassen met zijn muziekje. Sentimental Mood was dat, eh, Duke Ellington. Ja, luisteraars, uh, iets heel anders nu. En dat is maar goed ook, want steeds dezelfde muziek... dat zou een beetje eentonig worden. Love me or leave me, Cliff Richard. Love me or leave me... Let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time's the right time for kissing, but nighttime is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. I want no one unless that someone is you. Now I intend to be independently blue. I want your love, but I don't want to borrow. To have today and to give back tomorrow. My love is your love, there's no love for nobody else. me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time's the right time for kissing, but night time is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. Oh, I want no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Oh, I want your love, but I don't want to borrow. To have it today, give it back tomorrow. My love is your love, there's no love for nobody else. zoals eh, Peter de Boer net al eh, terecht opmerkte... Eh, luisteraars, terwijl wij met elkaar aan het praten waren... en nu was ze aan het genieten van Cliff Richard... dat ook Paul Enka, Peter, hè, die heeft ook zo'n schitterend album opgenomen. Peter zit ja te knikken. Pak de microfoon en zegt: even. <laughs> Je komt niet zo makkelijk van me af. Hey, luister, heb, heb jij een repertoire van popmuzikanten die jazz zingen? Of, Ja, er zijn, dus zijn, er een heleboel. Ja. Ja, dat klopt. <laughs> maar, eh, eh, wat bedoel je, of ik een repertoire heb? Of... Nou, of jij zelf in, je, in jouw eigen eh, muziekcollectie... ja, ja, ik ga, ik ga daar een keer een programma aan wijden. Kijk, een heel programma. Ja, nou ja, een... een, een of een nacht. We hebben ook hier een collega die heet Willem Bruis... en die, die begint s'nachts om 12 uur. Nee, gewoon, ik ga een, een, een, dat zal een deel zijn van een van mijn programma's. Ja. Nou, heeft Fred ook nog een achterneefje. Dat is toevallig mijn zoon. En eh, Adam, Adam heeft al eh, eh, World on a String gezongen. Maar ik, ja, ik kan het niet nalaten. Nee, ik zou het zeker doen, want ik heb hem hier live gehoord. Dat is echt fantastisch. Oké, okay, nou. Zeer aanbevelend. Ik had Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Had het, ik was teleur geweest. I've got the world on a string. I'm sitting on a rainbow. and got that string around my finger.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 Naast mij Peter Boer. Peter, jij hebt weer eh, iets heel bijzonders voor ons meegebracht. Ja, eh, een combinatie van allerlei factoren. Dat moet ook in een programma als dit... waar we eh, allemaal rondom onze vertrekkende Fred Kroonsberg plaatjes draaien. Het is moeilijk om in die twee uren te vullen met allemaal mooie dingen... die ook nog actueel zijn. Ik heb een cd album van V. Klaassen. Die heeft een, eh, een Nederlands-Amerikaanse eh, bezetting. En eh, die gaat zingen Without a Song. En op slagwerk hebben wij, om maar eens even te noemen... de heer John Engels, die eh, zijn 80ste verjaardag deze dagen viert. En die met een fantastische tournee door Nederland stroopt. we gaan luisteren. Hij, hij, is al 80, maar John slaat weer toe. Hè? Ja, zo is het. without a song. Without a song, life would be incomplete, an endless dream where we will never meet. There's no refrain, the words can't touch the heart without a song. got my trouble and woe, but sure as I know the river will flow, I'll get along as long as this song is strong in my soul. I'll never know what causes rain to fall. I'll never know what makes grass so tall. I only know there ain't no love at all without a I did it. do ba do ba do ba do ba do ba do ba trouble and woe, but sure as I know the river will flow, I'll get along as long as the song is strong in my soul. I'll never know what causes rain to fall. I'll never know what makes the grass so tall. I only know there ain't no love at all. V. Klaassen. Wij hebben, eh, Fred en ik, hebben eh, veel momenten beleefd... waar we een van ons tweeën dan een plaatje op zetten... en dan eh, klonken de eerste noten en dan keken we elkaar aan... en dan zeiden we, yes, dat precies dat wat we allebei willen horen... zonder dat we dat van tevoren hadden afgesproken. En een van die plaatjes ga ik nu draaien... en ik weet zeker dat we weer hetzelfde gevoel gaan krijgen. Dat is Miss Etta James... En we gaan luisteren naar Prisoner of Love. Alone from night to night you'll find me Too weak to break the chains that bind me I need no shackles to remind me That I prisoner of love. For one command I stand and wait now. From one who's master of my fate now. I can't escape, for it's too late now. That I'm just a prisoner of love. What's the good of my caring when someone is sharing? just a prisoner of love. Ja, ik weet niet wat er nu begon af te spelen, maar <laughs> ehm, ja, ik heb natuurlijk ook eh, weer een beetje... Ik heb eigenlijk een beetje aan de, aan de het zomerse weer gedacht waar Fred zo direct heen gaat. Ik heb eventjes gekeken eh, wat voor temperaturen het in eh, Slovenië momenteel is. Eh, het, ligt tussen de, tussen de 27 en de 30 graden in. Dus <laughs> dat is best wel prima weer. Dus ja, daar heb ik ook een beetje aan gedacht bij het uitzoeken van, van het, van het repertoire. Ehm, dus ook Maskenada Tambra Trio. Canada, dat is natuurlijk... Eh, als, je, als je bij een zonnetje zit... Lekker, of, of, of in, eh, ik, zie mezelf dan ook altijd in zo'n eh, in zo'n comfortable rijden. In zo'n in zo'n zo'n dakloze wagen. <laughs> lekker met mijn koppie in het zonnetje. En dan ga je natuurlijk de zon achterna. Dus Xavier Rudd met Follow the Sun. love this day Ja, Xavier, Xavier Rudd dus met Follow the Sun. Um, ja, Fred die heeft dus natuurlijk hier heel lang gedraaid. En dat was natuurlijk echt eh, altijd... Eh, ja, het voelde goed. Ehm, het was eh, eigenlijk altijd... het samendraaien was altijd een, een feest. Eh, ik deed vaak de techniek, dus eh, ik heb eh, heel veel geleerd van Fred. Ehm, daarvoor dank ik hem natuurlijk ook. Ehm, en daarvoor het volgende nummer, Jack Johnson met Better Together. There's no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart. And our dreams, and they are made out of real things, like a shoebox of photographs with sepia tone loving. Love is the answer, at least, for most of the questions in my heart. Like, why are we here and where do we go? And knock on so hard. it's not always easy, and sometimes life can be deceiving. I'll tell you one thing, it's always better when we're together. Mm, it's always better when we're together. Yeah, we'll look at them stars when we're together. Well, it's always better when moments just might find their way into my dreams tonight. But I know that they'll be gone when the morning light sings or brings new things. For tomorrow night, you see that they'll be gone too. Too many things I have to do. But if all of these dreams might find their way into my day to day scene, I'd be under the impression. I was somewhere in between with only two, just me and you. Not so many things we got to do places we got to be. We'll sit beneath the mango tree now. Yeah, it's always better when we're together. Mm, we're somewhere in between together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together. and when I wake up, you look so pretty sleeping next to me. But there is not enough time, and there is no no song I could sing, and there is no combination of words I could say, but I will still tell you one thing: we're better together. Nora Jones was dat, van de cd Come Away With Me. Een prachtige verzameling cd. En ik hoop dat ze erin slaagt om nog eens een keer... een cd van die kwaliteit op de markt te toveren. Eh, in mijn uitzending heb ik ook heel veel blues gedraaid. En daar wil ik natuurlijk vandaag geen uitzondering voor maken. U gaat luisteren naar Oscar Benton met de Benson, Bensonhorst Blues. success that's all black with me, remains. Baby, baby, baby, daddy, that's all black with me. Honey, you can have my juicy, juicy love, but don't you throw it in the deep blue sea. shook have never said you love me when later called my phone bed. Never said you love me when you late across my phone bed. Baby, you were drinking your white light lightning, uh, talking all out your head. You said, baby, baby, baby, baby, baby. Daddy, that's all right with me. Daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, that's all right with me. You can have my juicy love, but don't you throw it in the deep blue sea. Give me that brain. Jimmy Smith. Struts, zo heette het nummer. Ja, Tom af en toe een beetje stotterend zijn strat ook uit. Maar spelen dat die man doet. En naast mij, luisteraars, u zult het niet geloven... Fred Kroonsberg nog steeds uh, eh, on-air bij ZFM Zandvoort. Fred, kom er even bij, man. Want we willen toch wel van je weten hoe nou de laatste uitzending eh, bevallen is. Nou, ik vond het een eh, eer om eh, al die jaren hier te mogen draaien. En nogmaals, al die mensen, die vrijwilligers... die al die jaren ervoor gezorgd hebben dat die omroep in leven is gebleven... met een aantal verhuizingen. En dan toch nog met alle probleempjes die dat meebrengt... erin geslaagd om een levendige omroep in de eten te houden ik vind het een compliment waard aan al die mensen. En nou zit jij natuurlijk ook in de gemeenteraad. Dus jij gaat ook zorgen dat wij natuurlijk een goede subsidie houden. Ja, daar, nou, als, ik even, als ik even de kans krijg, zal ik het eh, niet laten. Alhoewel, tegenwoordig moet je van tevoren zeggen dat je eh, belangen hebt.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 Nou, dat was niet eh, de waanzin van de zondagochtend. Want dit programma hebben we allemaal van genoten. Dank aan alle collega's hier aanwezig. eerste uur heb ik nog een aantal mensen eh, genoemd... die bij al die uitzendingen een rol hebben gespeeld. Maar de lijst is nog langer, dus ik ga nu door met het tweede gedeelte... van de mensen die al die jaren zeer van Jazz hebben gedragen en mogelijk gemaakt. Albert-Jan Vos, bedankt. Jack Jongmans, bedankt. Sjors van Dam, Suzanne Severijt, woont in Amerika. Marcel de Vries uit Haarlem. Mario Zandvoort, Pieter Jouwstra, Adam Spoor, Charles Duif, Peter den Boer Jeroen van Sluisdam, David Habi en Otto Okko Beuving. Allemaal hartelijk dank. En de ploeg die eh, over is, die gaat ervoor zorgen... dat de 50 jaar ZFM Jazz wordt gehaald.